Jobboot met het NOS Journaal. Italië heeft het beveiligingsniveau rond havens en veerboten opgevoerd. Volgens de inlichtingendienst is er geen sprake van een directe dreiging. Wel zou het dreigingsniveau toenemen vanwege de grote vakantiedrukte rond de havens. Ook de directe betrokkenheid van Italië bij de aanvallen op IS in Libië is aanleiding om het dreigingsniveau te verhogen. Door de extra controles van boten en passagiers neemt de wachttijd in de havens toe. Ook op de Italiaanse vliegvelden zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. De rechtbank heeft de Nederlandse tak van MS-mode failliet verklaard. De 130 winkels blijven dicht. Eerder vandaag vroegen de bewindvoerders het faillissement aan... omdat er geen geld meer was voor de salarissen. Uitkeringsinstantie UWV e neemt de betaling van de salarissen van de 660 werknemers nu over. Vorige week vroeg eigenaar Roland Kaan uitstel van betaling aan. De afgelopen dagen onderhandelden de bewindvoerders met de bank om de winkels voorlopig open te houden, maar dat is niet gelukt. In de Thaise kustplaats Hua Hin zijn twee bommen ontploft, waarbij zeker één dode is gevallen. Er zijn ook twintig gewonden, onder wie enkele buitenlandse toeristen. Een Nederlandse vrouw van 23 is licht gewond geraakt. De bommen waren verstopt in twee plantenbakken en werden kort, na elkaar op afstand tot ontploffing gebracht. In het zuiden van Thailand plegen islamitische opstandelingen wel vaker aanslagen, maar nooit in toeristenoorden. De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Tromp, heeft zich tijdelijk teruggetrokken. Zolang er een onderzoek naar hem loopt, verschijnt hij niet op zijn werk en zal hij zich niet bemoeien met lopende zaken. Een rechercheteam op Curaçao deed gisteren een inval in het huis van Tromp. Het onderzoek heeft vrijwel zeker te maken met berichten over zijn privéfinanciën. Zo zou er sprake zijn van enkele dubieuze transacties. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vannacht overwegend droog. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Morgen bewolkt en in het noorden nog kans op regen. In de middag steeds meer zon. Het wordt 21 tot 24 graden. In het weekend geregeld zon, maar ook kans op een enkele bui. Temperatuur dan rond 21 graden. Dit was Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1189 hier op CWM Zandvoorts. Nog een uurtje New hier op je eigen lokale radio. En je kan het allemaal meelezen via de website van peacefulradio.info. En dan zie je vanzelf de playlist van 1189, de tussenstap. Dit tweede uur gaan we beginnen met Bill Warren, Road to China May. En, ehm, en de tweede is eh, van Richard Carr, helemaal in zijn eentje op piano, Matters. Matters of Balance. Matters of Balance. Ehm, ja, ik zal er verder niks over zeggen. We gaan lekker luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. her. But Molly was kongkar Satu kur prasad Satu kur prasad Ekongkar Ekongkar Satu kur prasad Satu kur prasad Ekongkar Ekongkar Satu kur prasad Satu kur prasad Ekongkar koncar satu kur pesat satu kur pesat e koncar e koncar satu kur pesat satu kur pesat e koncar e koncar satu kur pesat satu kur pesat e koncar e koncar satu kur besar Satu besar Ek onkar Ek onkar Satu besar Satu besar Prasad, onkar Ek onkar Satu besar Satu besar Prasad.